Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Minister Rosenthal van Bed geweld in het land zouden de afgelopen dagen zo'n 140 opstandelingen door regeringstroepen zijn gedood. Rosenthal noemt het geweld tegen vreedzame demonstranten vreed en verwerpelijk. Nederland is niet van plan om de ambassadeur in Damascus terug te roepen, zoals Italië eerder wel deed. President Obama heeft de wet ondertekend waardoor de VS geld kan blijven lenen. Na het Huis van Afgevaardigden ging vanavond ook de Senaat akkoord met de wet. Het schuldenplafond kan nu verhoogd worden, maar er wordt ook fors bezuinigd. Obama noemde het akkoord een eerste stap. Volgens hem moet het congres nu gaan werken aan een plan voor economische groei... met daarin ook een belastingverhoging voor de rijken. Op Wall Street is de Dow Jones-index 2,2% lager gesloten. Het akkoord over het schuldenplafond in de VS stelde beleggers in New York niet gerust... Ook in Europa sloten de beurzen lager. Zo sloot de Amsterdamse AEX-index op 320 punten, de laagste stand sinds 1 september vorig jaar. Een asielzoeker in Echt heeft zichzelf in het plaatselijke asielzoekerscentrum in brand gestoken. Wie de man is en waar hij vandaan komt, wil het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers niet zeggen. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis van Aken. De NAVO stuurt extra troepen naar Kosovo vanwege de opgelopen spanningen aan de grens met Servië. Vorige week wilden Kosovaarse agenten twee grensposten innemen... omdat die door de Serviërs zouden worden gebruikt voor smokkel. Dat leidde tot een golf van geweld. Om de onrust te beteugelen wordt de NAVO-vredesmacht in Kosovo met 700 militairen uitgebreid. In de Saoedische havenstad Jeddah moet een toren worden gebouwd van meer dan een kilometer hoog. Dat is zo'n 200 meter hoger dan het gebouw dat nu het hoogste ter wereld is, de Burj Khalifa-toren in Dubai...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 充满。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 day.